Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het medisch centrum Bildstraat in Utrecht moet per direct de operatiekamer sluiten. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoet het centrum niet aan de regels voor hygiëne, infectiepreventie en medicatieveiligheid. De OK's worden gebruikt voor onder meer abortussen en plastische chirurgie. De inspectie constateerde een jaar geleden al tekortkomingen in de Utrechtse kliniek en zegt na een verrassingsbezoek dat die nog steeds niet zijn opgelost. Er werden bijvoorbeeld materialen gevonden die over de datum zijn en de registratie van de verdovingsmiddelen was niet op orde. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV hebben hun besprekingen van vandaag afgerond. Ze gingen vanochtend verder in het katshuis nadat het overleg gisteren in een crisisachtige sfeer werd stilgelegd. De partijen zien nu toch weer perspectief om het eens te worden over extra bezuinigingen. Het overleg duurde tot iets voor zessen. Morgenmiddag praten de partijen weer verder. De politie heeft een man opgepakt die vorige maand een pakketje zou hebben neergelegd bij het station in Almelo. De omgeving was daardoor urenlang afgesloten en het treinverkeer was ontregeld. Na onderzoek door de EOD bleek het pakketje leeg te zijn. Op camerabeelden was te zien dat de man het pakketje neerzette in de lift. Zo kon die worden opgespoord. Zijn motief is niet bekend. Neonazies kunnen niet meer naar het graf van de ouders van Adolf Hitler. Een ver familielid van Hitler heeft ermee ingestemd dat de grafstenen werden weggehaald. De ouders van Hitler werden in 1903 en 1907 begraven in Leonding in Oostenrijk. Regelmatig kwamen neonazies naar de graven tot ergernis van dorpsbewoners. Uit angst dat het kerkhof een soort bedevaartsoord zou worden werd er actie gevoerd om de graven te laten ruimen. Dat is niet gebeurd. De autoriteiten hebben besloten alleen de grafstenen weg te halen, zodat de graven nu onvindbaar zijn. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met lokale spatregen, minimaal rond 6 graden. Ook morgen veel bewolking met maar weinig zon. Het wordt een graad of 12. De dagen daarna blijft het grijs. Het wordt niet warmer dan 10 graden. Dit was het en. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Beest, 4 kilometer.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 The dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep. And you know what your bitch be rapper, don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Oh, made up of? Oh? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship young Rapunzel. Who are you, bitch, you lunch? i am a to ruin you, cunt. too? What you two eat too, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.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 One more time, This has got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, it's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. I was five, you were three We were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky Saw the birds, I wondered why They could fly away so high play in your backyard In the evening I would go telling you I love you so And I couldn't wait to see you again It's you days Thinking about it all, all it ends sometimes Was it wrong or right, was I good enough?